Straatman met het NOS-journaal. De gemeenteraadsverkiezingen in Gorkum moeten over. Na middernacht nam de gemeenteraad dat besluit... omdat er signalen zijn van verkiezingsfraude. Want, zo zeiden de voorstanders van herstemming... We kunnen niet achter een verkiezingsproces staan... waar een zweem van twijfel over hangt. Want dan raken we de kern van onze democratie. Verkiezingen moeten niet alleen eerlijk zijn... ze moeten ook als eerlijk worden ervaren. En er moet vertrouwen zijn dat jouw stem jouw stem is. De burgemeester van Gorkum deed aangifte van verkiezingsfraude. Zo kwam een kandidaat-raadslid een paar keer langs een stembureau met kiezers die meerdere volmachten bij zich hadden. De verkiezingen moeten binnen 30 dagen worden gehouden dan een bericht over eerwraak, en dat komt er nu aan. Er komen meer meldingen binnen van geweldsincidenten die te maken hebben met eerwraak. Volgens een landelijk expertisecentrum waren er vorig jaar 757 meldingen. Dat het aantal meldingen toeneemt kan betekenen dat er meer geweld voorkomt... maar het kan ook zijn dat er meer aandacht voor het probleem is. Volgens het expertisecentrum speelden de meeste eerwraakgevallen bij Syrische families... gevolgd door Turkse en Marokkaanse gezinnen. In de haven van Dubai is een olietanker uit Kuwait aangevallen en in brand gevlogen. Kuwait beschuldigt Iran van de aanval. Het schip was volgeladen met olievaten en lag voor anker toen het werd getroffen. De brand is inmiddels geblust. Mogelijk is er olie in zee gelekt. Volgens Dubai is de bemanning in veiligheid gebracht. Ze had al goud, zilver en brons op de Olympische Spelen en WK's... en nu heeft Femke Bol ook een eigen wassen beeld in Madame Tussauds in Amsterdam. Ze onthulde haar evenbeeld zelf. Ik sta tussen Jutta en uh, Bolt daar. En eh, toen had ze me vroegen, nu een dik jaar geleden, was echt... Eh, ja, ik had het zo niet verwacht. Het is echt een enorme eer. Ze kan vaak naar zichzelf gaan kijken, want lopen zit er voor Bol voorlopig niet in vanwege een pace blessure. Het weer nog. Vanochtend eerst opklaring en droog. Later vooral in het binnenland meer bewolking en wat buien. En het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. Onder andere door drukte op de A7, den oever Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend 6 kilometer en 15 minuten alweer. Ook de A9 naar Amstelveen file voor Uitgeest 3 kilometer en 10 minuten... En tot slot een afsluiting van de Zeeburgertunnel in de A10. Richting het noorden is de weg helemaal dicht. Komt door technische problemen. Het is onbekend hoe lang het gaat duren.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 De stijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor lopen vooral de prijzen aan de pomp op. In Groningen kampen tienduizenden mensen met mentale problemen als gevolg van de aardbevingen. Wetenschappers hebben het verband tussen de bevingen en mentale gezondheid heel precies kunnen vastleggen. Daar waar veel bevingen zijn, hebben veel mensen meer klachten dan gemiddeld. En er komen meer meldingen binnen van geweldsincidenten die te maken hebben met eerwraak. Het gaat vaak om ernstige incidenten zoals moord, die vooral vrouwen treffen. Volgens een landelijk expertisecentrum waren er vorig jaar 757 meldingen. Het weer, eerst opklaring en droog, later vooral in het binnenland meer bewolking en wat buien bij 9 tot 11 graden. Dit is ZFM. We lopen door de straten naar de clubs van de stad. Dit is onze nacht, wie had dat ooit nog verwacht? Oh, oh. Zacht laat ik mijn ogen en mijn enkel taboe. Loosen off my head so I'll delete is tattoo. Oh, oh, oh, what Bother in the night so still. Oh, I build you a kingdom in that house on the hill, looking out for love.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 Selector, three, three, one. Selector, three, three, one. When the crowd say ball, selector, three, three, one. Selector, three, three, one. When the crowd say ball, selector, three, three, one. Selector, three, three, one. When ZFM. Ik wil contact tussen jou en mij.